uur. moet bij het NWS Journaal. ...in de uitverkoop gedaan. Rutte ontkent dat en zegt dat de oorspronkelijke Turkse eisen veel verder gingen. In de gelekte documenten over IS-strijders staan ook namen van drie aanslagplegers in Parijs. Volgens Duitse media zijn ze in 2013 en 2014 naar IS-gebied gereisd. In totaal zijn zo'n 22.000 registratieformulieren van de terreurbeweging IS in handen van westerse media. Nieuwe terroristen moeten die papieren invullen voordat ze worden toegelaten. Zo staan er namen, adressen en telefoonnummers van IS-strijders op. In de Utrechtse plaats Leersum is een zwangere vrouw van 32 zo ernstig mishandeld dat ze in het ziekenhuis terecht is gekomen. Het slachtoffer en haar moeder hadden tijdens het hond uitlaten ruzie gekregen met een man die ook een aantal honden bij zich had. Hij mishandelde de zwangere vrouw en haar moeder en ging er daarna vandoor. De zwangere vrouw moet ter observatie in het ziekenhuis blijven. De politie is nog op zoek naar de dader en een vrouw die hij bij zich had. De Britse toetsenist Keith Emerson is overleden. Hij was medeoprichter van de popband Emerson, Lake en Palmer... die zijn grootste hit scoorde met het nummer Lucky Man. Toen de band uit elkaar ging, richtte Emerson zich op het schrijven van filmmuziek. Hij is 71 jaar geworden. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. De temperatuur daalt tot iets boven 0 aan zee en min 2 in het oosten.